uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Voor de Thaise kust zitten duizenden vluchtelingen uit Birma en Bangladesh vast op zee, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Het gaat mogelijk om 8000 vluchtelingen die door mensensmokkelaars niet aan land worden gebracht. De smokkelaars zijn gealarmeerd door het recente harde optreden van Thailand tegen hun praktijken. Veel vluchtelingen zijn Rohingya, een islamitische minderheid die wordt bedreigd in Birma. Een Amsterdammer die zijn sociale huurwoning heeft onderverhuurd via Airbnb... moet van de rechter binnen twee weken zijn huis uit. Hij krijgt ook een boete van 7500 euro... en hij moet 10.000 euro onderzoekskosten betalen aan de verhuurder. Die spande de zaak aan omdat onderverhuur van een sociale huurwoning niet mag. En ook klaagde omwonenden over overlast. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is in de Russische stad Sochi voor overleg met president Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Het is het eerste bezoek van Kerry aan Rusland sinds het begin van de Oekraïne-crisis. Kerry's bezoek is bedoeld om de communicatielijnen met Moskou open te houden en om het Amerikaanse standpunt over te brengen aan de Russen. Buitenlandse Zaken in Moskou hoopt dat Kerry's bezoek de relatie tussen de landen normaliseert. De Vlaamse schrijver Chef Gerards is overleden. Zijn dochter heeft dat laten weten aan Belgische media. Gerards is vooral bekend van de romanscyclus Gangrene. Die boeken gaan over zijn tijd in koloniaal Congo. Voor zijn thriller De Zaak Alzheimer kreeg hij de Gouden Strop voor de beste Nederlandstalige misdaadroman. Het boek werd verfilmd met Jan de Cler in de hoofdrol. Chef Gerards is 85 jaar geworden. Het weer op de eerste zomerse dag van het jaar is er geregeld zon, maar zijn er ook wolkenvelden. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in het binnenland. Vannacht kan in het zuiden en zuidoosten een bui vallen. Morgen opnieuw zon, in het noordwesten en noorden mogelijk een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files met minstens 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Vianen 9 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Schiphol 2 kilometer. A16 Rotterdam Breda bij Knoopend Ridderkerk 2 op de parallelbaan na een ongeluk. A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. En verderop bij Werkendam nog eens 9. A28 Amersfoort Utrecht bij Knoopend Rijnsweert 6 door een kapotte vrachtwagen. De A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer kilometer en vanuit Den Haag op de N44 zelfs 5 kilometer file.